Dat gebeurt in verband met een grote reorganisatie. Bij het hoofdkantoor in Utrecht werken meer dan 11.000 mensen. De Rabobank wil de komende twee jaar nog eens 220 miljoen euro besparen. Eerder kondigde de bank al aan dat er bij de vestigingen 8000 banen worden geschrapt. De 1000 tot 2000 op het hoofdkantoor, waarvan nu sprake is, komen daar nog eens bovenop. In de VS is een man opgepakt voor de moord op een Nederlandse vrouw in 1998 in Mexico. De vrouw Hester van Nierop werd in september 1998 doodgevonden in haar hotelkamer in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez, vlak bij de grens met de VS. Ze was gewurgd. Volgens Mexicaanse media is er nu in de VS een man gearresteerd die vandaag is uitgeleverd aan Mexico. De 27-jarige architecte van Nierop maakte in haar eentje een rondreis door de VS en Mexico en was toen onder meer op zoek naar een stageplaats. De fabriek van AxoNobel in Deventer gaat in 2016 dicht. Dat kostte ongeveer 165 medewerkers hun baan. Dat heeft het chemieconcern vandaag besloten. De fabriek in Deventer produceert een grondstof voor plastic. Volgens AXO wordt er te veel en te duur geproduceerd. De AXO-fabriek in het Belgische Mons neemt de productie over. De afdeling onderzoek en ontwikkeling blijft wel open. De Duitse krant Die Welt publiceert vanaf zondag brieven van de nazi Heinrich Himmler die onlangs in Israël zijn gevonden. Het gaat om honderden brieven die Himmler schreef tussen 1927 en 1945. Vijf weken voor zijn zelfmoord. Hij schreef onder meer aan zijn vrouw Marga. De brieven waren in particulier bezit en zijn overgedragen aan een archief in Tel Aviv. Himmler was de organisator van de massavernietiging van de Joden, de chef van de SS en het hoofd van de Gestapo. Het weer, wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft zo goed als droog bij minima van min 4 graden in het noorden tot plus 2 in het zuidwesten. Morgen overdag eerst wisselend bewolkt en droog. Het wordt 0 graden in Groningen tot 5 in het zuiden.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 Cause we on course, better yet, on track like a jockey to a horse. Move back, back, Para, para, para, Dark Light Sessions. Jack, let's jack. Jack, let's jack. Welkom bij... Everyone, this is Fed and I would like to wish you all a wonderful, happy and most of all rocking 2014. Welkom bij het uur van Zie het op jouw CFM Zandvoort. En je hoort het al, Verder Het komende uur in de mix. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Come on, let's Let's check. Check. Let's check. I'll keep Check this out. Sierra Chevrolet in the backseat, but it wasn't there. sessions. Here we go. sessions with DJ Fed and Legrand inside the mix. Hearts on the run, wasted young. Every